Katrien Straatman met het NOS Journaal. Oud-tenniscoach Marc de J. heeft 18 jaar gevangenisstraf gekregen voor de moord op zakenman Koen Everink. In maart 2016 stak hij Everink neer in diensthuis in Beeldhoven. Het Openbaar Ministerie had ook 18 jaar geëist. Volgens de rechtbank in Utrecht heeft de oudcoach Everink op een gruwelijke manier van het leven beroofd. Dat het zesjarige dochtertje van Everink haar vader heeft horen gillen en zijn lichaam vond is een van de redenen om een hoge straf op te leggen. De J had bij Everink tienduizenden euro schuld vanwege een gokverslaving. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij een hoger beroep gaat tegen de uitspraak. De NAM gaat serieus kijken naar de directe compensatie van Groningse woningbezitters voor de waardedaling van hun huis door de aardbevingen. De maatschappij reageert daarmee op de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden vanochtend. Die heeft bepaald dat huizenbezitters direct gecompenseerd moeten worden. De NAM wilde pas een schadevergoeding uitkeren bij verkoop van de woning. De advocaat van de woningbezitters noemt de uitspraak van het gerechtshof een enorme opsteker en wil snel met de NAM overleggen over de compensatie. De Verenigde Staten voeren nieuwe importtarieven in voor wasmachines en zonnepanelen. Het land wil zo Amerikaanse bedrijven beschermen tegen buitenlandse concurrenten. Vooral Chinese en Zuid-Koreaanse bedrijven worden hard geraakt door de maatregel. Zo is China de grootste fabrikant van zonnepanelen ter wereld. LTO Nederland is verbijsterd over het nieuws dat boeren op grote schaal frauderen met de registratie van melkkoeien. Minister Schouten zegt dat mogelijk duizenden melkveebedrijven hebben gesjoemeld met de boekhouding om zo de fosfaatcijfers gunstiger uit te laten komen. LTO zegt dit ongelooflijk dom te vinden en riskant. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en later gaat het nu en dan licht regenen. Het wordt zacht vanavond met temperaturen van 8 of 9 graden. Morgen kan het 14 graden worden. Smiddags gaat het regenen en stevig waaien. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad wat ze drukte op de A8 Amsterdam-Zaandam. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaandijk een paar minuten langzaam rijden. En de A16 Rotterdam-Breda. 5 tot 10 minuten extra tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam Centrum.